Voor spoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense vrachtwagenchauffeur die vlak over de grens bij Venlo... een Duitse politieagenten doodreed, had te veel gedronken. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. De Duitse politie stond de vrachtwagen langs de snelweg op te wachten... omdat hij in Nederland al opviel door het rijgedrag. De truck reed in volle vaart in op de politieauto... die honderden meters werd meegesleurd. De agenten van 23 overleed ter plaatse. Twee andere agenten en de vrachtwagenchauffeur raakten gewond. De chauffeur zit vast. Bij een aanslag in Kabul zijn zeker 40 doden gevallen. Er ontplofte een bom in een persbureau en een cultureel centrum... in het Sjiïtische deel van de Afghaanse hoofdstad. Op dat moment was er een discussiebijeenkomst van studenten aan de gang. Onder de slachtoffers zijn ook journalisten, vrouwen en kinderen. Nadat er mensen te hulp waren geschoten... ontplofte voor het pand in Kabul nog twee bommen. De aanslag is nog niet opgeëist. Het afgelopen jaar reed meer dan 90% van de treinen op het Nederlandse spoor op tijd. Volgens ProRail is dat het hoogste percentage ooit. Het percentage van ruim 90 betekent dat treinen maximaal drie minuten vertraagd waren. Op regionale treintrajecten zoals die van Arriva en Connection reed bijna 94% van alle treinen op tijd. En ook op de hoge snelheidslijn was de punctualiteit hoger. Minder wissels en een betere ICT hebben volgens ProRail tot de hogere percentages geleid. Daardoor konden storingen vaak veel sneller worden opgevangen dan voorheen. Steeds meer mensen doen hun bankzaken via internet, meldt het AD. Het gebruik van de mobiele app van AZN en SNS is dit jaar met 15% gestegen. Bij ABN AMRO wordt inmiddels de helft van de hypotheken via de webcam afgesloten. De Consumentenbond zegt dat de klanten tevreden zijn over de internetservice van de banken. Het weer vooral in het noorden wat buien, soms met hagel en onweer. In het binnenland mogelijk natte sneeuw. Vooral in het zuiden ook af en toe zon. Het wordt 5 graden. Morgen blijft het koud, 3 graden en kans op sneeuw. In het weekend wordt het weer erg zacht, met ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland wordt een vrachtwagen geborgen bij Maasluis. Twee kilometer file en 10 minuten vertraging. De rijbaan is nu even dicht. Verkeer richting Maasluis kan omrijden via Delft de Lier, via de A4 en de N223. A27 Utrecht-Breda door een ongeluk bij Knoop Gorkum 5 kilometer en 25 minuten vertraging. Daardoor op de A27 richting Breda tussen, knooppunt tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder 5 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Os tussen Maden en Knoop het Hooipolder 5 minuten.